Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël bereidt zich voor om Rafa in te trekken. Dat zei premier Netanyahu tijdens een bijeenkomst met families van Israëlische soldaten... die door Hamas worden gegijzeld. Er zitten nog 134 gegijzelden vast in de Gazastrook. Onduidelijk is hoe het met ze gaat. Dinsdag haalde Israël haar delegatie terug vanuit Qatar... waar werd onderhandeld over een staakt het vuren en een uitwisseling van gevangenen. Een Israëlische bron zei dat de gesprekken op een doodspoor waren beland... door de eisen van Hamas. En we blijven nog even bij Israël, want het internationaal gerechtshof in Den Haag eist dat het land ongehinderd en zonder vertraging hulp toe moet laten tot de Gazastrook. Het hof zegt dat de leefomstandigheden van Palestijnen zijn verslechterd en dat er nu ook echt hongersnood is. Israël heeft nu een maand de tijd om een plan van aanpak te sturen. Een bevel van het internationaal gerechtshof is bindend, maar handhaving is er niet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat een strafrechtelijk onderzoek doen naar Babu. RTL Nieuws meldt dat het bakfietsbedrijf jarenlang de problemen met de frames van hun fietsen heeft achtergehouden voor de autoriteit. Zo zouden ze frames verstoppen als er een controle was bij de fabriek, vertelt deze anonieme medewerker van Babu. Er zijn in het verleden dingen gebeurd die niet lopen. Ik heb ook eh, hier frames weggeschoten en in containers geduwd of in bussen van monteurs op lijsten van cybercriminelen heeft de politie 5 miljoen mailadressen van Nederlandse burgers gevonden. Bendes gebruiken die adressen om phishingmails te sturen. Dan doen ze zichzelf bijvoorbeeld voor als iemand van de bank of de overheid... en proberen ze zo gegevens bij je los te peuteren. Mijn collega's van NOS Stories vroegen jongeren of zij wel eens dat soort mailtjes krijgen. Ik heb heel veel mailtjes gekregen. Ja, dat ze, dat ze geld moeten hebben en ehm, dat, ik dan, ja, dat ik dan allemaal prinsessen krijg of zo, ik weet niet. Ik heb niet echt helemaal doorgelezen, maar ik heb het meteen verwijderd. Ja, af en toe als. Dus, ja, of, of je dan bijvoorbeeld geld wil betalen of eh, iets wil overmaken. De zes mensen die de lijst met miljoenen mailadressen in bezit hadden... zijn in januari al opgepakt voor phishingfraude. Dan nog het weer.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 Gonna call up my girl, gonna call up my buddies. Roll to the bank, cash that Friday paycheck money. We circle up those step sides and fog light them woods. We ain't got it all, but we got it damn good. We keep that needle in the red on that hell-raising meter. Crank that Charlie Daniels out, them Ford and Chevy speed we down in this part of town. Ain't afraid to get muddy. Yeah, call it what you want to. We just call it country. From Main Street to soybean fields at the county line border. We hunt, fish, drink fire shit, cause prey on that order. Yeah, call it backwoods, hillbilly, redneck, white trash. Whatever you come up with ain't gonna change the fact. you want to. We just call it country. je hebt weer een hele lekkere uuropener oh, uitgezocht, Joop. Dankjewel. We begonnen het eerste uur al met uh, nou ja, stof uit de speakers blazen. En de tweede uur ook al. Travis Denning en Call It Country. Luister nog steeds naar de Nashville Radio Show. Met een eh, klein uurtje met daarin nog eh, twee nummers van het Spotlight album. We hebben natuurlijk de Nashville Spiegelplaat. En verder nog heel veel andere hele fijne muziek. Zoals bijvoorbeeld ook de digitale brievenbus. Waar we dan nu weer naartoe gaan. We gaan down under naar muziek uit Australië. Eerst een nummer van Alexis en Susie. En ze maken bluegrass, country, blues en roots muziek. En dat bundelen ze lekker samen. Hun nieuwste single heet Heart Speaks Country. hey luistert naar Nashville. Eh, eh, eh, Je luistert naar Nashville. Met nu Americana. van Sunken Lands. Jordan. Not a Cloud in the Sky. En als je deze heren een keer ergens wilt zien optreden... nou, dat kan, want vanaf 19 april tot en met 27 september... zit hun balboekje behoorlijk vol. Wil je weten waar je ze allemaal kunt zien en horen? Ga dan gewoon even naar hun Facebookpagina Sunken Lands. En daar vind je alle informatie. Sunken Lens, is dat eh, sunken, nee, de Facebookpagina. Oh, de Facebookpagina. Ja, Sunken Lens. Dus S-U-N-K-E-N e en dan het woordje Lens l a n d s Ik heb het genoteerd. Helemaal goed. Lekkere muziek uit Nederland. We gaan verder met hele fijne muziek uit Amerika. Dit zijn de Eagles en Take It Easy. me Your mind until the end of time makes my heart skip up. blue. You're my sunshine that comes up every morning. Yes, you are my every dream come true. And my heart skips a beat when we walk down the street. I feel a trembling in my knees. And just to know you're mine until the end We gingen naar 1964 voor een lekkere meezinger van Buck Owens. My Heart Skips a Beat, hoorde je gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En daarvoor gaan we eh, voor uh, de coverversie die ik heb uitgezocht naar 2017 en 2024. Want het was namelijk Lone Pine en His Mountaineers... die deze Nashville Spiegelplaat in 1951 voor het eerst opnamen. Daarna volgden er diverse versies. Je hoort de eerste van Alison Krauss... en daarna is ook gelijk even de digitale brievenbus-inzending... de nieuwste single van Samantha Breslin uit Ierland. Twee keer is Goodbye en So Long To You. Dit is de Nashville Spiegelplaat. just before the fork in the road Couldn't jump into the deep end I was always overthinking Every minute, every hour, every weekend Since I met opened up my eyes to a world that I never seen I ain't looking back, worried about the past or the future when en Brian Kelly. Toen ze nog Florida Georgia Line heten. En Second Guessing. We gingen even lekker rustig met wat nieuw country verder. En ja, ehm, eh, we hebben wel eens muziek op de playlist gehad... van een van de heren van de Dukes of Hazzard. En dat is John Snyder. Mhm. En de tweede meneer, die, eh, even kijken, John Snyder die speelde Bo. Bo, volgens mij. Dat, was de blonde. Dat was de blonde. En dan had je ook nog Luke Duke. En dat is Tom Wopat. En laat je die nu, nu gaan horen. Dit is The Rock and Roll of Love. Heeft Daisy ook een plaatje gemaakt? Die heeft ook een plaatje gemaakt. Nee, Daisy. Daisy oh, deze, deze doek. Uh, geen idee eigenlijk. Gaan we gewoon een keer opzoeken. Die vond ik leuk. Ja, dat weet ik. <laughs> you got a look about you. Something made you sad. I've been in love just like can hardly take it Don't give up lean upon it, grow when the changes come. Let your heart, heartbeat beat, beat to music. Sometimes I know that things get tough now. Bluegrass time. My name is Felix Eugene Alley. I got a gal in Cassius Valley. She's the joy of my soul. How I love that kidder cone. chance late last fall when I went to the dance. The boys and girls all fell in line, but Charlie Ride beat my time. Well, I may never win a fight, but I can't stand that Charlie Ride. Just because confounded soul danced all night with Kitty Cole. That's all I Hey, Kitty Cole is the prettiest girl I know I've seen in this wide world joy of my soul, how I love that kidder. king. But I'm going back to the valley and I'll dance with Kidder through every set. Hey, Kidder Cole's the prettiest girl I know I've seen in this wide world. She's the joy of my soul, how I love that Kidder Cole. Swain. of zeg je Appalachian? Ik weet eigenlijk nooit precies hoe het heel goed uitspreekt. Jij, Joop? Nee, ik weet het ook niet. Nee, nou, we gaan vanuit van de Appalachian Roadshow en de Ballad of Kidder Cole. Lekkere bluegrass hier bij de National Radio Show. En eh, ja, mocht je wat aan ons laten weten... of wil je laten eh, weten wat je wilt horen in de volgende show... mag dat natuurlijk altijd. Ons WhatsApp-nummer is 06-428-443-75. Mag natuurlijk ook een suggestie aandragen voor een Spotlight-album... of een Nashville Spiegelplaat. Want dat vinden we ook altijd heel erg leuk. Mag ik ook wat verzoeken? Ja, mag ook wat verzoeken. Ik wil graag de judgment, met Why Not Me. Nou, laat die nou gewoon klaarstaan. Echt waar? Ja joh. Wat leuk. Speciaal voor jou. Dank je. robbing the vault of more golden classics. Reuben James in my song Live Again. And the phrases that I rhyme are just a footsteps out of time from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name just a no-count sharecropping colored man who'd steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James, will you still walk the bird fields of my mind? Faded shirt, weathered brow, calloused hands upon the plow. Loved you then and I love you now, Reuben James. Flora Gray. The gossip of Madison County died with child. Although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James, with your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said, turn the other cheek. Well, there's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from Reuben James. Reuben James, will you still walk the bird fields of my mind? Faded shirt, weathered brow, calloused hands upon the plow. Loved you then and I love you now, Reuben James. Reuben James. One dark cloudy day they brought you from the field and to your lonely pine by just a preacher, me in the rain, just to sing one last refrain for Reuben James. Reuben James, will you still walk the fields of my mind? Faded shirt, weathered brow, callous hands upon the plow. Loved you then and I love you now, Reuben James. Reuben James, will you still Kenny Rogers and the Ruben James. Kenny Rogers en Ruben James hier bij de Radio Show. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. En daar gaan wij nu naartoe. En heb je een suggestie voor een volgend Spotlight album... mag je dat natuurlijk altijd aan ons laten weten. Ons e-mailadres is info Ik herhaal info Of anders even een WhatsAppje naar 06 428 44375. Of een berichtje op onze Facebookpagina Nashville Radio. Show. Dat moet je goed nog even bij natuurlijk. Um, dat was een hele mond vol. Ik zei het al, Spotlight album. Dat is deze keer Desperado Troubadours van Sawyer Brown. Ik heb nog voor je klaarstaan. Good night and good morning. En daarna God bless this road. Dit is het Nashville Spotlight album. Billy was known as a wild child. His hometown was born to be mild. Truth be told, Billy's alright. But one particular Friday night, he had a little date. Stayed out late, mom and dad sit with folded hands. he comes in, it's where you have been And what do you have to say for yourself, young man? He said, good night and good morning I've been tested but not arrested Wake me up about lunchtime Neighbors stand out in the yard You can hear opinions forming He said, good night and good morning around, comes back again. Billy got married and they had twins. They barely sleep when they sleep at all. They tiptoe up and down the hall. Had a little cake, one still awake. Mama and dad throwing up their hands. Rocking that chair, going nowhere. Talking about your ever-changing plans. Well, they said good night and good morning story's read, prayers are said, wake me up about lunchtime telephone's out in the yard and the baby bottle warming. He said good night and good morning. to Walmart, greeting shoppers at the door. Night court, truck stops, and diners, all the way to Baltimore. He finally found his calling on the late night radio. <laughs> he entertains insomniacs on the Black Sheep Philly show. He says, Good night and good morning caffeinated, highly rated. Wake me up about drive time. clear on the interstate It's loud and it's informing He says good night, good night, good night And good morning Dit is het Nashville Spotlight Album. pockets of dreams and pen and paper Hard-headed hope that sooner or later mm, The words and the melodies would pave us the way Now look at all the miles we've gone together side. Faith and hope carry us far and wide. Race the moon, chase the sun de twee laatste nummers van het Spotlight album. En de volgende keer hebben we natuurlijk een hele andere voor je. Of misschien wel jouw suggestie in onze playlist staan. Het album Desperado Troubadours was deze week het Spotlight album. En die kwam af van Sawyer Brown. Ik heb nog voor je klaarstaan Danny Vera en The Wait. Close to turn so deep inside. Feel every Sipping that red wine that makes it all dat was Bobby McClendon en Maybe Tonight. Het zit er alweer op. De show is alweer bijna voorbij. Ik heb nog voor je klaarstaan Aubrey Wallet en Beach Vibes. En on Carrie Underwood en Inside Your Heaven. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.